Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan verkenningsvluchten uitvoeren boven Syrisch grondgebied... dat in handen is van de Islamitische Staat. Dat melden bronnen aan Amerikaanse media. De vluchten met bemande vliegtuigen en drones kunnen de opmaat zijn... voor luchtaanvallen door de Verenigde Staten. De VS bestrijdt IS al wel, maar tot nu toe alleen met luchtaanvallen in Irak. Het parlement van Oekraïne is ontbonden en op 26 oktober worden er verkiezingen gehouden, zo heeft president Poroshenko bekendgemaakt onbinding werd al verwacht. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg... omdat ze mede verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden demonstranten... tijdens de protesten in Kiev eerder dit jaar. Een Israëlische luchtaanval op een van de hoogste flatgebouwen in Gaza-stad... heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Twintig mensen raakten gewond. Het gebouw werd voor het grootste deel verwoest en dreigt in te storten. Woningen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar, waardoor automobilisten in de grensstreek massaal de grens overgaan om te tanken. De BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations zeggen dat de overheid 3 miljoen euro minder verdient aan accijnzen, terwijl er was gerekend op een extra opbrengst van 280 miljoen euro. Breaking Bad is de grote winnaar van de Emmys 2014. Bij de belangrijkste prijzen voor de Amerikaanse televisie won de serie vijf prijzen. Onder meer voor beste serie en beste mannelijke hoofdrol. Modern Family ging voor de vijfde keer aan de haal met de prijs voor beste comedy. John de Mol greep met The Voice dit keer naast de prijs in de categorie reality en competitie. Vorig jaar won hij de prijs wel. Dan het weer. In een groot deel van het land regen. Alleen in het uiterste noorden valt er weinig of niets. De regen trekt vandaag in de loop van de dag langzaam weg naar het zuidoosten. Vanuit het noorden breekt dan de zon door. Dan wordt het vandaag 14 tot 18 graden. Dit was het... De van de ANWB. Er staat een auto in brand bij knooppunt Maardenberg. Daardoor loopt het vast op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij het knooppunt 4 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad bij knooppunt Maardenberg 6 kilometer. Dan nog korte files op de A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer 2 kilometer.